Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische aanvallen hebben de afgelopen maand grote verwoestingen aangericht in Zuid-Libanon... concludeert de Washington Post na analyse van satellietbeelden. In 25 plaatsen in het grensgebied is ongeveer een kwart van alle gebouwen verwoest of beschadigd. Het gaat om bijna 6000 gebouwen, schrijft de krant. Veruit de meeste schade is aangericht na 2 oktober... toen Israël met een grondoffensief tegen Hezbollah begon. In de zwaarst getroffen gebieden is bijna de helft van de gebouwen beschadigd of verwoest. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt voor een enorme kaasdiefstal. Vorige week leverde een chique kaashandelaar in Londen 22 ton cheddar af bij een klant die zich voordeed als Frans bedrijf. Maar dat bleek achteraf niet te bestaan en de rekening werd niet betaald. De bijna duizend hele kazen hadden een waarde van 360.000 euro. De verdachte die nu is opgepakt is een man van 63. De cheddarkazen zijn nog spoorloos. Die zijn mogelijk doorgevoerd naar Rusland of het Midden-Oosten. In het Nijmeegse Radboud UMC is een vierling geboren. De bevalling is volgens het ziekenhuis voorspoedig verlopen... en alle vier de baby's en hun moeder maken het goed. Voor de bevalling moest de OK deels worden omgebouwd tot opvang. De verplegen en verloskundigen stonden in een rijtje klaar om de kinderen één voor één te verwelkomen. Vierlingen zijn erg zeldzaam in Nederland. Tien jaar geleden werd er een vierling geboren in het Willemina kinderziekenhuis in Utrecht. Het weer. Vannacht bewolkt. In het zuiden enkele opklaringen met kans op mist. Minima rond 10 graden. Daarna opnieuw een rustige, maar overwegend grijze dag.